Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk... zijn gisteravond acht doden gevallen. Onder die doden is ook een kind. Twee Nederlanders kwamen goed weg. Frankie en Koen zijn in die stad om met hun patatkar gratis eten te bakken voor Oekraïners... In een restaurant waar ze zaten te eten kwam ook een raket neer. Met ons gaat het verder goed. De auto is nagenoeg totaal los, denk ik. Ik weet niet, hij rijdt wel. Maar we hebben heel veel schade op de auto. Binnen zijn alle dingen beneden gekomen. Alle glas is kapot. Eh, eh, deuken. Eh, dus best wel heel heftig. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Er wordt nog gezocht onder het puin. Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen er nog wat extra loon bij. Er was al een loonsverhoging van dik 3% afgesproken... en over twee jaar komt daar nog 10% bij. Ook is in de nieuwe CAO afgesproken dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat... en dat vaste medewerkers voorrang krijgen bij de roosters. En ook vandaag rijden er nog geen treinen tussen Nijmegen en Arnhem. Er zijn problemen met een spoorbrug over de Waal. Gisteren werd het treinverkeer daarom al stilgelegd en dat is vandaag ook het geval. ProRail onderzoekt wat er precies mis is. En breakdancer Sarju van 17 uit Den Haag heeft nu al geschiedenis geschreven. Ze gaat namens Nederland naar de Olympische Spelen in Parijs. Daar doet breakdansen volgend jaar voor het eerst mee. En dat is terecht, vindt Sarju. Het is echt een dans, maar daarnaast is het ook gewoon een sport. Het is super intens, je moet er hard voor werken. Ehm, ja, gewoon super sterk, super snel. Ehm, ja, daarnaast ook gewoon heel creatief. En ehm, ja, je creativiteit moet je er wel in kunnen doen, musicaliteit. Dus ja, je moet alles combineren. En daardoor is het wel een, eh, een sport, maar ook zeker een, eh, een dans. Nou, dan denk je misschien, hoe gaat dat straks? Nou, de breakdancers gaan op de Spelen tegen elkaar battelen in drie rondes. En daarna stemt de jury en het team met de meeste punten dat wint. Het weer nog, de dag begint grijs en regenachtig.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 ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Oh, baby, and a fighter. Should've seen it coming when it got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. California. Never made it up to Minnesota North Dakota man with a gun for the quota Down in the Badlands She was saving the best for last It only hurts when I laugh красоте streaming from platform one.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 De VVD en de BBB worden met 23 tot 29 zetels gepeild als de twee grootste partijen in de Tweede Kamer. Blijkt uit de laatste peilingwijzer. Voor de BBB, die nu één zetel heeft, zou dit een enorme winst betekenen. Voor de VVD is het juist een verlies van zo'n acht zetels vergeleken met 2021. Ook vandaag rijden er geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen. Het komt doordat er geen treinen kunnen rijden over de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen...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 All the man, them a say you gone clear. Sweetness, look on the girl, them a dress. All the man, them a say them impress. Niceness, and when the girl, them a wear. All the girl, put your body in the mirror.